uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In politiek Den Haag rommelt het. Gisteravond zat het kabinet tot laat in de avond bij elkaar om te praten over een asieldeal. Maar ze komen er samen maar niet uit. Politiek verslaggever Marleen de Rooij weet waar ze op vastlopen. De splijtstroom in dat pakket gaat over het nareizigers. Dus het aantal mensen dat nakomt reizen als iemand hier in Nederland is. Eh, de VVD wil voor een bepaald aantal mensen dat hier in Nederland komt... dat er een quotum komt, dat er niet te veel nareizigers naar Nederland mogen komen. Maar dat is voor de ChristenUnie onbespreekbaar. En dus is het spannend of we na vandaag of morgen nog een kabinet hebben. Vanavond Vanavond wordt er weer verder gepraat en dan weten we dus meer. Een heftig ongeluk op een basisschool in Londen. Een vrouw zou hard het schoolplein op zijn gereden en knalde tegen de school aan. Een meisje van acht kwam daarbij om het leven. Deze Britse verslaggever is verbaasd dat de auto op die weg zo hard kon rijden. It is very hard to imagine how that could have happened. This is a very very small road. Everything is is is 10 miles an hour. It's it's a very very slow speed round here. Nobody can get up to any decent speed bij het ongeluk raakten zeven kinderen en drie volwassenen gewond. De bestuurder is opgepakt. Kippen en andere vogels mogen in bijna heel Nederland weer naar buiten. Volgens landbouwminister Adema is de kans nog klein dat de dieren vogelgriep krijgen. En daarmee is de ophokplicht na acht maanden niet meer nodig. Behalve in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, omdat daar veel kippenbedrijven zijn. Misschien zat jij vorige maand een hoop ijsjes te eten en was je veel in het water te vinden. Het was de warmste maand juni wereldwijd ooit gemeten. In Europa was het record warm, maar ook in delen van Amerika, Azië en het oosten van Australië was het flink heter dan normaal in die maand. Het weer in het noordoosten kans op een bui. Dit weekend wordt het echt warm.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 En op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en het Koenplein drie kwartier vertraging door bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. toen ik eh, nog een beetje klein was... toen luisterde ik eh, nogal regelmatig naar... ja, grote radiojongens. Laat ik het daarop houden. En een van die grote radiojongens die kwam op een gegeven moment met Brian Adams. Ik was eigenlijk al meteen verkocht. En wat trof, hij stond ook in het eh, voorprogramma van Tina Turner waar ik ook naartoe ging. Dus speelde hij ook dit nummer Run To You. De aftrap van deze Zandvoort draait door op 6 juli is het alweer. Nou, we hebben het alweer meegemaakt, hè? die storm die ineens opkwam zitten. Poli! Het is een beetje de aanleiding van een cruel summer. Van Anarama heeft het erover. Doctari smelling, lover of goats. Your ears are so big, I bet you can swat de tijd van de Amsterdamse radiopiraten. Bijvoorbeeld Radio Jules. Daar heeft ooit nog eens een keer de ene Kees van Amstel nog eh, voor gedraaid. Later is die stand-up comedian geworden. Maar hij heeft daar toch ook nog wel een eh, radiopiraten verleden. Um, is een van de, nummers die nou niet door Radio Jules onder andere werd gedraaid. Maar ik denk eh, meer van dat soort platformen. Disco Satellite Action heet het, geloof ik. Future Line. Dat soort eh, zenders. Die hadden Bobby, Jimmy en de Critters op het eh, programma staan. Daarvoor hoorde je trouwens Bananorama met eh, Cruel Summer. Ehm, en uitlopend naar het volgende nummer. Want er is wat heftig nieuws rondom Loop. Want de frontvrouw Julia Korthouwer gaat ja, een eigen solopad te bewandelen. Maar ze hebben een nieuwe eh, zangeres eh, gevonden. Dat is Nina Ouattara. Wil je het nalezen, moet je het even kijken op eh, de website van Alternative FM. Want daar staat het helemaal op. En om even wat te laten horen van Loep. Dit stond op een van de EP's die ze eerder hebben uitgebracht.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 Like me. De man eh, die je hoorde was Buster Rhymes. En de dames waren de Pussycat Dolls. En die dame die je hoort, die Nicole Scherzinger... die heeft er ook nog eens een keer een eh, beetje verkering op nagehaald met een eh, man die zeven keer wereldkampioen is geworden in de F1. Voor zover dat uh, het nieuwswaardig is. Lewis Hamilton, hij komt eh, dit weekend weer in actie tijdens de Grand Prix van Engeland. Oftewel Groot-Brittannië. Maar de grootste tegenstrever zal denk ik eh, toch wel uh, ene Max Verstappen zijn, denk ik. <laughs> Als ik het zo begrijp. Daarvoor hoorde je trouwens Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. En daarvoor Loop met IDWE. En dat had alles te maken met het vertrek van Julia Korthouwer. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws. Wishful Melody van Luca Luke. Vanavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. VVD en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar... in het overleg over nieuwe asielmaatregelen. Volgens betrokkenen is premier en VVD-leider Rutte op ramkoers. Als de plannen van minister Kuipers voor de kinderhartcentra doorgaan... moet in Leiden de hele afdeling kinder-IC dicht. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Kuipers wil de kinderhartchirurgie concentreren in Rotterdam en Groningen. De Tunesische politie heeft honderden migranten opgepakt in de havenstad Sfax... en naar een verlaten gebied bij de Libische grens gebracht.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 Ramstein, het doe Later heeft uh, eh, Fransie Bauer dat ook nog eens een keer gedaan. Eh, ergens in een radioprogramma. Het was ook een aardige versie, moet ik eigenlijk zeggen. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met Beast. En dus kunnen we weer Nederlandse productie er tegenaan smijten.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 Alweer een tijdje uit. Uh, eh, Shatterproof en Sooner Night hoorde je ervoor met Oceans You Might Go. Nou eh, mensen, kom maar weer eens even lekker in beweging. Want dat kan natuurlijk nu. En de temperaturen die zullen nog wel hoog op gaan lopen. Hier is al even Newton John met Physical. 57 hoor, bij eh, Johnny B. Good van eh, Chuck Berry. Maar ik eh, ken ene Marty McFly, die deed het in Back to the Future in 1955. Ja, moet je die film maar kijken, dan, dan weet je het wel. Maar goed, het is een regelrechte klassieker, dat dan weer wel. Chuck Berry, wat is er nou zo leuk aan Chuck Berry? Want hij is geboren op 18 oktober 1926 en wie kwam er 40 jaar later op de, de wereld? Precies dezelfde dag. Ja, c'est moi. Dat was ik. Dus ik, eh, ik heb iets eh, met eh, Chuck. Dus dat oh. heeft alles daarmee te maken. De man van The Duck Walk. Daarvoor hoorde je Olivia Newton-John en Physical. Ik zit er een beetje oneerbiedig door deze fijne klassieker heen te kletsen. Maar daar heb ik helemaal niks van. Goed, straks gaan we alternatieve FM doen. In tegenstelling tot vorige week waarbij ik eh, bij de laatste minuut eh, dan toch de stekker eruit moest eh, trekken. Hebben we vanavond wel iemand. En hij heeft net te kennen gegeven dat hij onderweg is. Bovendien is hij niet alleen. Dat is Luc Nijman samen met Annemarie Hilbrands. Die komt straks naar de studio. En dan gaan ze een aantal nummers laten horen. Dus dat straks vanaf 8 uur. Tussen 7 en 8 hebben we natuurlijk ook nog... Of 7, ja, 7 en 8. Ook het nodige. Nou... Dit is een eh, wat eh, onbekend eh, nummer van Patrick Cowley. Er worden hier en daar nog oude nummers van hem de markt op getrapt. Via Bandcamp onder andere. En dit is er één van. Low Down Dirty Rhythm is dit nummer. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 7 uur. radio disjockey die op een gegeven moment tijd eh, tekort komt. Nou, dat komt mooi uit. <coughs> maar we hebben altijd nog wel iets eh, achter de hand om dat een beetje op te vullen. Het eh, staat wel 8.38, maar kennelijk was dat toch een beetje te veel gevraagd. Patrick Cowley en Lay Down Dirty Rhythm.